Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De waterschappen in en Friesland hebben ook vannacht hun handen vol aan de hoge waterstand. Hoewel het grootste gevaar is geweken, gaan de dijkinspecties door. In Friesland worden zwakke dijken en kades over een lengte van 700 meter verstevigd. Ook wordt er zoveel mogelijk water naar zee afgevoerd. Onder meer bij Lauwersoog staan de sluizen maximaal open. Het waterpeil in het Lauwersmeer moet zo een halve meter zakken. Ongeveer 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal brengen de nacht elders door. Een deel van de dijk is nog niet stabiel. Voor de zekerheid worden in het dorp Velen in Oost-Groningen nog de hele nacht zandzakken gevuld. Dat gebeurt met een speciale vulmachine. Bij een ongeluk met een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen. De ballon stortte neer nadat hij een elektriciteitskabel had geraakt. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen en dat ze de passagiers hoorden gillen. Sommigen zouden in paniek uit de mand zijn gesprongen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de hoofdstad Wellington op het Noordereiland. In Libië beginnen vandaag de scholen weer. De meeste gingen dicht kort nadat begin vorig jaar de opstand tegen kolonel Gaddafi begon. Veel scholen hebben tijdens de gevechten in de maanden daarna schade opgelopen. De overgangsregering krijgt voor het herstel hulp van UNICEF, de EU en andere donoren. Het geld dat ze geven is ook bestemd voor de vervanging van 27 miljoen schoolboeken. Die waren doordrenkt met propaganda van het Gaddafi-regime. Verder bieden buitenlandse organisaties psychosociale hulp voor kinderen die door de gevechten getraumatiseerd zijn geraakt. Libië heeft meer dan 1,2 miljoen schoolgaande kinderen.